uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Noord-Frankrijk zijn alle drie de inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte. Het ongeluk gebeurde ten noorden van Lille. Franse media melden dat het ging om drie Franse gezinsleden die onderweg waren naar familie in België. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats. Volgens het Openbaar Ministerie werd de crash waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem in de motor. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat opgegaan... om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste mars was in Parijs. Er waren volgens de organisatie 70.000 mensen op de been. De politie houdt het op 9.000 demonstranten. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen... dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden. Het meisje van zes dat deze week dood werd gevonden op enkele kilometers voor de kust van Tenerife... is door haar vader om het leven gebracht bij hem thuis. Dat zegt de Spaanse justitie na onderzoek. Het lichaam van het Spaanse meisje werd donderdag gevonden op een diepte van een kilometer... en zat in een sporttas die met een anker was verzwaard. Naar haar zusje van één wordt nog gezocht. Tegen de vader is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen... omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend 90 euro... melden Braziliaanse media. De drie hadden geen masker op tijdens een motorrally in Sao Paulo... waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit... tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Koelt het af naar 6 tot 10 graden. Er kan lokaal een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM.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 You got me singing every second. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Handen op je rug. Ik ga van in je tuin en laat ze lopen. Als het te haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De prins baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, Met tong leg op ik jou je bent een zoete lolly. Nee, maar tel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke Janis, die bulk uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel op mijn beest, de kniel die halt tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt.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 Just tell your friends how you just a brother playing for a lollipop because he was such a sucker. But I depend on no one because women don't keep me swimming. I learned to think and in return I don't sink.